Minister van Nieuwenhuizen wil dat op die manier de overlast voor mensen in de regio wordt beperkt. Het is de bedoeling dat het vliegveld volgend jaar al vakantievluchten over gaat nemen van Schiphol. De eerste tijd zullen de vliegtuigen dus laag komen aanvliegen. Een epileptische vrouw die in Hellevoetsluis twee mensen doodreed... is veroordeeld tot twee jaar cel. Het Openbaar Ministerie had maar een half jaar geëist. De rechter vindt een zwaardere straf op zijn plaats... omdat de vrouw ondanks haar aandoening toch achter het stuur was gaan zitten. Ze had al vaker ongelukken veroorzaakt. De Amerikaanse president Trump vraagt zich af of de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen ooit nog worden hervat. Trump zei in Davos dat de Palestijnen gebrek aan respect hebben getoond na het Amerikaanse besluit om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. De Palestijnen verwijten de Verenigde Staten dat ze niet neutraal zijn in het conflict met Israël. Het nucleaire instituut NRG in Petten gebruikt geen hoogverrijkt uranium meer voor het maken van medische isotopen. Voortaan wordt laagverrijkt uranium gebruikt dat niet kan worden gebruikt voor het maken van kernwapens. De isotopen worden ingezet voor het stellen van diagnoses en het behandelen van ziekten als kanker en hartfalen. NRG is de grootste producent ter wereld van medische isotopen. In 2014 is afgesproken om het gebruik van hoogverrijkt uranium zoveel mogelijk uit te bannen. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat het in verkeerde handen valt. Presentator Kees Driehuis stopt na 29 jaar met de kennisquiz per seconde wijzer. Het komende seizoen wordt zijn laatste en daarna gaat de 66-jarige Driehuis met pensioen.